Visser met het NOS-journaal. De Engelse voetbalbond de verkiezing van een nieuwe president uitstelt. De verkiezing staat gepland voor morgen en huidige president Blatter is de enige kandidaat. Zijn rivaal Bin Hammam heeft zich teruggetrokken na beschuldigingen over corruptie. De Engelse voetbalbond hoopt dat de andere bonden ook zullen aandringen op uitstel. De FIFA is al maanden in de greep van een corruptieschandaal. En enkele functionarissen onder wie Bin Amam zijn geschorst. Ook Blatter zelf ligt onder vuur, maar hij wijst alle beschuldigingen van de hand. Volgens hem is er geen sprake van een crisis en zal de FIFA de problemen die er zijn intern oplossen. Volgens de VN-Mensenrechtenraad heeft het Jemenitische leger in de stad Thais de afgelopen dagen zeker 50 mensen nog gebracht. Gebeurde bij de ontruiming van een tentenkamp met duizenden tegenstanders van president Saleh. Die hielden een plein in Thais al maanden bezet. Bij de ontruiming van het kamp afgelopen zondag raakten zeker 100 mensen gewond. In de hoofdstad Sanaa zijn zware gevechten uitgebroken tussen het leger en aanhangers van een plaatselijke stamleider. De stamleider heeft zich bij de oppositie aangesloten. Toen regeringstroepen hem wilden arresteren, bezetten diens aanhangers regeringsgebouwen. Op een middelbare school in Gennep heeft een docent de foute antwoorden van een aantal eindexamenkandidaten verbeterd. De leraar Duits van het Elsendaal College veranderde stiekem de antwoorden van elf MAVO-leerlingen. Daarna werden de examens voor een tweede correctieronde naar een andere school gestuurd. Daar ontdekte een docent de verbeteringen en trok aan de bel. De directie van het Elsendaal College heeft de leraar Duits op non-actief gesteld en de onderwijsinspectie ingelicht. Kans bestaat dat de elf leerlingen het examen Duits moeten overdoen. Het weer, vanmiddag in het westen droog en later breekt de zon door.